7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De voormalige Spaanse koning Juan Carlos vertrekt uit Spanje. Dat meldt het Spaanse Koningshuis. Waar het staatshoofd heen verhuist is onduidelijk. De 82-jarige Juan Carlos is recent vaak in opspraak geweest... vanwege een smeergeldaffaire. Toen hij nog koning was, zou hij een rol hebben gespeeld... bij de toekenning van een aanbesteding van een hoge snelheidslijn in Saoedi-Arabië. Hij zou daarvoor tientallen miljoenen hebben gekregen. Bij een verjaardagsfeest in een Utrechtse horecazaak... zijn meer mensen besmet geraakt met het coronavirus dan eerder gedacht. Voor het weekend bleken acht mensen besmet. Nu blijken nog eens acht het virus te hebben. Dat meldt RTV Utrecht. Het verjaardagsfeest was op 24 juli. De jarige was besmet met het virus zonder dat hij het wist. Inmiddels zijn ook mensen besmet die niet op het feest waren. Het restaurant zegt in een reactie dat het personeel getest is op het virus... maar niet is besmet. Het ongeluk gisteren bij het strand van Julianadorp... waarbij een Poolse man omkwam toen hij drie kinderen uit zee redde... gebeurde op een onbewaakt deel van het strand. Bij een bewaakt deel is er binnen drie minuten hulp. Nu duurde dat zeker zeven minuten. De Pool is een arbeidsmigrant van 37. Hij laat een gezin achter. De drie kinderen waren niet van hem, maar van Duitse toeristen. Zij werden in veiligheid gebracht, maar de Poolse man verdween in zee. Enige tijd later spoelde hij aan op het strand. Bij aankomst in het ziekenhuis overleed hij. Het aantal coronatests dat de afgelopen week door de GGD's is gedaan... is voor, het eerst, voor de eerste keer sinds begin juli afgenomen. Tussen 27 juli en 2 augustus werden bijna 102.000 tests afgenomen. Zo'n 10.000 minder dan de week ervoor. In de weken daarvoor nam het aantal coronatests nog elke week toe. De afgelopen dag zijn er 372 nieuwe besmettingen geregistreerd. Zes meer dan gisteren. Het weer. Vanavond klaart het op. Steeds meer plaatsen op. Vannacht ligt de temperatuur rond de 10 graden. Morgen zon en wolken. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 23 graden. Vanaf woensdag meer zon en hogere temperaturen. Dit was het.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 When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, Boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, cause I think I'm better than you. The boy said, My name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet and you're gonna regret, cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul. up his case and he said, I'll start this show. And fire flew from his fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this. finished, Johnny said, Well, you're pretty good, old son. But sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granted, if you don't bite, no child knows. devil bowed his head because he knew that he'd been beat. And he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, Devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best there's ever been. He played Found a mountain, run, boy, run. Devil's in the house of the rising sun. A chicken in the bread pan, picking out dough. Granny, we a dog fight, no child no. 1979 de Charlie Daniels Band en The Devil Went Down to Georgia. Op 6 juli van dit jaar is Charlie Daniels helaas overleden, maar gelukkig hebben we nog altijd zijn muziek, zoals deze echte country klassieker. Hey Astrid, je hebt een... Uh... E-mail! Via info.nashforradio.nl kregen we muziek toegestuurd van de Ierse country rockband Hurricane Highway. Ze hebben al twee Grammy-nominaties op hun naam staan en diverse awards hebben ze al gewonnen. Deze vijfkoppige band bestaat al sinds 2014 en heeft al opgetreden in landen zoals in Australië, Canada, Amerika, Engeland en uiteraard Ierland. Dit is hun nieuwste single Heart Condition.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 inmiddels al dat we ook een item hebben dat heet de Nashville Spiegelplaat. En daar is het nu tijd voor geworden. We gaan niet het origineel voor je draaien. Dat kwam in 1969 uit en werd door Farron Young op de plaat gezet. Maar we hebben een versie voor je uit 1970 en eentje uit 2009. Je gaat eerst de versie van Tanja Tucker horen en daarna Jerry Lee Lewis. Jawel, Jerry Lee Lewis. Dit is twee keer Wind Me Up. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I'm the center of attention. Show. Bluegrass time. It's been so long since I've heard from you. The shadows on the wall mess with my mind here alone again. Since you've gone, that's how it's been. All I do is hang my head and cry because I'm still in love and I miss your touch and I'm longing for your kiss. Oh, darling, can't you see I can't go on like this? Won't you please come back to me? hier bij de National Radio Show. We gaan nog één keertje naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Engeland. Dat doen we met muziek van Tommy Taylor. De uit Yorkshire afkomstige zanger wil met deze single zeggen dat je niet bang moet zijn om anders te zijn. Dit is Against the Grain. van Tommy Taylor en Against the Grain. We gaan weer even terug in de tijd. Dat doen we met nummer van de Nitty Gritty Dirt Band. Daarvoor gaan we naar 1979. Niet een origineel van hun, want het nummer werd voor het eerst in 1978 uitgebracht door Rodney Crowell. Deze Amerikaanse country rockband zetten het op hun gelijknamige album.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 En daarvoor gaan we naar 2006. Dit is Josh Turner en Me and God. There ain't nothing that can't be done by me and God. Ain't nobody gonna come between me and God. Yet I've known girls with husbands in the house, and still they're lonely. They've lost him to the TV and the beer. I guess somehow my heart goes out to all the lonely women in love with all the men who just don't care. This song's for all the lonely women in the world, sitting at home watching the phone on and on. This song. Woman in the World. Dat was Bill Anderson uit 1972. Een nummer van het 19e album en het werd een grote hit voor Bill. De productie was in handen van Owen Bradley... die voor heel veel countryartiesten heeft geproduceerd. Onder andere voor onze maandartiesten... waar we straks ook nog weer een nummer van voor je draaien. Maar eerst Americana van Grace Morrison. Dit is Reasons. Tell me another story about him. need another reason to try. is de Nashville Maandartiest. You're out of misbehaving, spending all of your pay. Unwind. my piggy bank and spend my last thin dime on wine. And a given banana given up your wine Women and song We gingen 56 jaar terug in de tijd naar 1964 met Loretta Lynn en Wine, Women and Song. We hebben nu een eh, duet voor je uit Nederland klaarstaan. Wel heel bijzonder. Zij zong eh, voorheen bij Pussycat, Tony Willet. En hij zong in het Nederlands, Benny Nijman. Samen zingen ze Tupina Coladas. Ah, my soul. Tonight I'm gonna Tony Willey en Two Pina Coladas. Je hebt nog twee nummers te goed van het Spotlight-album Inner Outlaw van Rory Ellis. Op het album staan twaalf nummers en dat hadden er zomaar meer kunnen zijn, want Rory schrijft iedere dag. Er gebeurt elke dag wel iets waar ik over kan schrijven, zegt Rory altijd. Je gaat achter elkaar luisteren naar No Oil Painting en daarna Bitumen Cowboys. Dit is het Nashville Spotlight Album. Take a day to find the rules you love it in the ground. Add a little water and watch it grow, watch it flower. Too many times you complain about missing all the little things. Mother of the year, did you see Easter had the rain? painting, but I'm giving it to you. This ain't no painting, but I'm giving it to you. Think about the ones that love you. Would you like to watch them die? pressure rises up through your veins, you will fall down. It's just a picture of your life at this moment in time. You'd be crying if I hurt myself. But don't do this to me. This ain't no oil painting, but I'm giving it to you. quem to think about nothing, nothing but my next few miles. Those Benjamin cowboys, they love the road, burning up sadness with each mile to go, stopping for nothing but dreams passed on dreams passed on the way. All in a look. deadlines to never make time on. Rainbows too far, treasure I can't rely. Sunsets never set themselves down on the tired old hand of this poor truck driving man. Those bitumen cowboys, they love the road, burning up sadness with each mile to go. passed on Productions. I've never seen the inside of a bar room, or listened to a jukebox all night long. But I see these are the things that bring you pleasure. So I'm gonna make some changes in our home. I've heard it said if you can't beat them, join them. So if that's the way you've wanted me to be, I'll change if it takes that to make you happy. From now on, you're gonna see. whiskey. In fact, you'll hardly recognize your wife. I'll buy some brand new clothes and dress up fancy for my journey to the wilder side of life. Because you're dat was Tammy Wynette uit 1967 met Your Good Girls Gonna Go Bad. Van het gelijknamige debuutalbum van haar. En het werd de eerste top 10 hit voor Tammy in Amerika. Um, ja, de band Perry, dat gaan we nu eens even weer draaien. Dit is July. It ain't complicated. Well, I've grown to hate it. I never liked the taste of crow, but baby, I ate it. They tried to warn me. They said that you were ornery So don't bring me those big brown eyes And tell me that you're sorry Well, you might as well throw gasoline on a fire The way you lie You lie like a priceless Persian perfume. I bet she had a curfew. You told me you were out with the boys, and baby, I believed you. So why you looking so Radio Show is klaar, maar niet getreurd. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je.